Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tienduizenden Israëlische reservisten zijn opgeroepen om de oorlog in Gaza uit te breiden. Ze gaan volgens Israëlische media troepen vervangen aan de grens. Die gaan op hun beurt meedoen met het offensief in Gaza. Het Israëlische leger heeft zelf nog niet gereageerd op de plannen. Het zou nog dagen of weken duren voor duidelijk is wat de strategie van het Israëlische leger is. Het aantal reservisten dat zich meldt is volgens officieren met bijna de helft gedaald. Roemenië gaat vandaag opnieuw naar de stembus voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. In december gebeurde dat ook, maar de uitslag werd toen nietig verklaard. De hoogste rechter van het land zag voldoende bewijs van Russische inmenging in de campagne van kandidaat Calin Georgescu, die de meeste stemmen kreeg. Georgescu werd later uitgesloten van deelname. Nu is de radicaal-rechtse George Simeon een van de kanshebbers. Hij wil het land hervormen naar het voorbeeld van Donald Trump. Over twee weken is de tweede ronde van de Roemeense presidentsverkiezingen. In Vlissingen heeft een trouwstoet gisteren voor overlast gezorgd. Zo'n 40 auto's blokkeerden de weg, reden door rood of tegen het verkeer in. Ook werd volgens, werd er volgens de politie onnodig hard getoeterd in opvallend veel Duitse huurauto's. Meerdere bestuurders zijn bekeurd. De politie vroeg het bruidspaar om het gezelschap onder controle te houden. Daarna is de stoet uit elkaar gegaan. Bij de kwalificaties voor de Grand Prix van Miami... heeft Max Verstappen gisteravond verrassend de snelste tijd neergezet. De Red Bull-coureur mag vandaag starten vanaf pole position. Verstappen was net iets sneller dan Lando Norris en Kimi Antonelli. De GP van Miami start vanavond om 10 uur Nederlandse tijd. Het weer. Vandaag is het grotendeels bewolkt en er kan een bui voorkomen. Door een noordelijke wind is het een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Het wordt 11 tot 14 graden.